De hele fractie, inclusief de Kamerleden Koppenjan en Ferrier... kijkt wel kritisch of de uitwerking van de voorstellen... recht doet aan de CDA-beginselen en uitgangspunten. Verhagen benadrukte dat niemand in de fractie een uitzonderingspositie inneemt. Wel voegde hij aan toe dat je bij geen enkel voorstel kunt garanderen dat iedereen er altijd voor stemt. Ferrier en Koppian benadrukten dat ze hun bezwaren houden tegen dit kabinet, maar ze zullen het kabinet op zijn daden beoordelen. Partijvoorzitter Bleker reageerde blij en opgelucht op de uitkomst van het fractieberaad. Volgens hem geeft de fractie uitmuntend uitleg aan de uitspraak van het congres. De drie onderhandelaars gaan vanmiddag weer naar informatuur op Stelten. De 16-jarige verdachte van de moord op Dirk Post heeft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 14-jarige Post werd vorig jaar doodgevonden in een bos in zijn woonplaats Urk. De OM maakte vandaag bekend dat de verdachte kort geleden tegen de politie heeft gezegd dat hij Post met messteken had gedood. Vandaag herhaalde de jongen die bekentenis in de rechtbank in Lelystad. De OM heeft een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS geëist. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam zegt alle contracten met zorgverzekeraar CZ op. Het bestuur van het Slotervaartziekenhuis is woedend op CZ omdat hij heeft gezegd dat de kwaliteit van borstkankerbehandelingen er onder de norm is. De artsen zouden te weinig ervaring hebben omdat het ziekenhuis minder dan 70 borstoperaties per jaar doet. Volgens de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis zegt het aantal operaties niets over de kwaliteit. Bovendien rekent CZ niet de borstoperaties mee die artsen in andere ziekenhuizen doen. Door de maatregel van het slotenvaart krijgen verzekerden van CZ vanaf 1 januari voor elke medische handeling een rekening die ze moeten declareren. Bovendien moet de verzekeraar vanaf 1 januari meer betalen voor behandelingen. Het weer zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het is 18 tot 21 graden. Morgen veel bewolking en wat motregen in het westen. In het oosten droog en kans op zon bij een graad of 20.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 She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hungry. da porca picchita va bene. si tu la parla miezza americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, come da venen di I love you. Papà l'americano.